Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. In New York heeft een man zichzelf in brand gestoken. Dat deed hij voor de rechtbank waar een zaak over zwijgeld plaatsvindt... rond de oude president Trump. Op beelden is te zien dat de man op zijn knieën tussen de vlammen zit... en met zijn handen achter zijn hoofd. Deze verslaggever van CNN zag het gebeuren terwijl ze live op tv was. We have a man who is he has set fire to himself. A man has emblazoned himself outside of the courthouse just now. There is chaos that is happening. People are wondering right now if people are in danger. NYPD is rushing to the scene. A fire extinguisher is right now present being put on this man. Het vuur is geblust en de man is zwaar gewond afgevoerd op een brancard. Hoe het nu met hem gaat, dat weten we niet. In Gaam in Brabant stroomt al ruim een week bruin water door de kraan. En niemand weet waardoor het komt. Zelfs de beheerders van Brabant Water hebben nog geen idee. Onduidelijk is ook of er gevaarlijke bacteriën in zitten. Voorlopig wordt iedereen in Gaam afgeraden om eruit te drinken of ermee te douchen. Vitesse is uit de eredivisie gedegradeerd. De KNVB heeft 18 punten van ze afgepakt... omdat de club niet voldoet aan de licentie-eisen. Door de puntenaftrek staat Vitesse nu op een puntensaldo van min 1. In een persbericht zegt Vitesse niet in beroep te gaan tegen de straf. En een half miljoen Vlaamse jongeren mogen dit jaar voor het eerst stemmen. Of eigenlijk moeten voor het eerst stemmen. Want in België is stemmen verplicht. Om al die jongeren een beetje voor te bereiden... was er vandaag een speciaal kiesfestival. Ze kunnen speeddaten met politici en alvast oefenstemmen. En er is live muziek. Eigenlijk ik wel toch, Ja, het is een toffe dag vandaag. Veel bijgeleerd. Ja, het is wel leerrijk. Het is uh, om alles en iedereen te zien. En om de standpunten, want je hoort wel veel op nieuws, maar hoe de echt partijen er tegenover staan, is wel het om te zien. In Vlaanderen worden op 9 juni de Europese, nationale en regionale verkiezingen allemaal tegelijk gehouden. In België moeten jongeren stemmen vanaf 16 jaar. Het weer. Vanavond valt er hier en daar nog een bui, maar er zijn ook opklaringen. Morgen krijgen we zon en wolken en het wordt een graad of 10.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 know you could be out again. to dance for me. Don't need no hateration, holleration in this misery. Let's get it percolated while you're waiting. So just dance for me. Let's get it crummy. Don't have fun. On up in this dancery. Got you all open, now you're floating. So you got to dance for me. Don't need no hateration, holleration in this dancery. Let's get it percolated while you're waiting. So just dance for me. Let's get it crummy. Don't have fun.